บุ๊กทู ห้าสิบหก 56. 56. ความรู้สึก Gevoelens. Gevoelens. มีความรู้สึก ต้องการ อยาก Zin hebben. Zin hebben. เรามีความรู้สึก เราต้องการ เราอยาก Wij hebben zin. Wij hebben zin. เราไม่มีความรู้สึก เราไม่ต้องการ เราไม่อยาก Wij hebben geen zin. Wij hebben geen zin. กลัว bang zijn bang zijn ผมกลัว Ik ben bang Ik ben bang ผมไม่กลัว Ik ben niet bang Ik ben niet bang มีเวลา Tijd hebben Tijd hebben เขามีเวลา Hij heeft tijd Hij heeft tijd เขาไม่มีเวลา Hij heeft geen tijd. Hij heeft geen tijd. เบื่อ Zich vervelen. Zich vervelen. เธอเบื่อ Zij verveelt zich. Zij verveelt zich. เธอไม่เบื่อ Zij verveelt zich niet. Zij verveelt zich niet. หิว Honger hebben. Honger hebben. คุณหิวไหม Hebben jullie honger? Hebben jullie honger? คุณไม่หิวหรือ Hebben jullie geen honger? Hebben jullie geen honger? กระหายน้ Dorst hebben. Dorst hebben. ำ พวกเขากระหายน้ Zij hebben dorst. Zij hebben dorst. ำ พวกเขาไม่กระหายน้ Zij hebben geen dorst. Zij hebben geen dorst.